Het was een behoorlijke smak, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De sporen zeggen genoeg. Hier in de berm remsporen, een wieldop, een kapotte boom. Vannacht ging het hier op de weg tussen Raalte en Weijen enorm mis. Het duurde een uur voordat alle inzittenden waren losgeknipt. De inzittenden waren naar een feestje geweest. Waardoor ze van de weg raakten is nog onbekend. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is opnieuw een explosie geweest. Het zou gaan om een raketinslag in een huis. Daarbij is een kind om het leven gekomen. Over mogelijk andere dodelijke slachtoffers en gewonden is nog niets bekend. Een monsterscore voor Ajax vanmiddag. 5-0 voor Ajax tegen Vitesse. Zo wordt het een flinke nederlaag voor de ploeg uit Arnhem. Een mooie tip in nadat de bal met het hoofd wordt klaargelegd volgens mij door Martinez. De Amsterdammers wonnen dus van Vitesse en daardoor staat Ajax nu tweede achter PSV. Nek won met 1-0 van Heracles en eerder vandaag won FC Utrecht met 3-1 van Feyenoord. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor de Rotterdammers. Op de Wal in Amsterdam hebben bewoners de Wallenwacht in het leven geroepen. Een groep bewoners loopt bijna elke avond rondjes door de Rosse buurt... om toeristen aan te spreken die zich misdragen, zegt Romeo. Het publiek dat hier zit te zeiken, te braken, soms zelf poepen. En we spreken hun aan. Meneer, goedenavond. Wilt u hier niet blijven staan? Even doorlopen, alstublieft. De bewoners weten dat het niet hun taak is om te handhaven, maar ze moeten wel, zeggen ze. De gemeente doet naar, naar hun smaak te weinig in het gebied. En dus sloopt Romeo nog maar een rondje op zijn vrije avond. We love Amsterdam, we love the Netherlands. Thank you. Please behave. We will. Oké. En dan nog het weer. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan is het zo'n 21 graden. In het zuidoosten wel kans op regen. De dagen daarna blijft het droog. Dan ook ongeveer 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat nog een korte file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer.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 While the shot men just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twisted stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip the ladies and the players in here dressed to kill. Choose a winner who has flavor, looking on for style. Only the best can pass the test. Let me check you out. You're the best of a fierce competition. Get a view from a better position. Never question, now you got my attention.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 Do do do ba do da do do. So do do do do da. Be ba do do do do da. Do do do da. Skidly da. in the garden. Is anyone gonna go dance up on the roof? Come along, get it on.